Mark Hokker met het NOS-journaal. Wielrenner Tom Dumoulin heeft in de lange tijdrit in Jeruzalem... nummers 2 en 3 Dennis en Kampenaerts twee seconden voor. Zijn grootste concurrent Froome verloor 37 seconden op Dumoulin. De Brit was bij het verkennen van de tijdrit vanochtend hard gevallen. Tom Dumoulin is de titelverdediger in de Ronde van Italië. 27 mei is de laatste etappe in Rome. Op het Stadionplein in Amsterdam is een bus op een tram gebotst. Volgens de politie zijn 14 mensen gewond geraakt. Eén van hen is zwaar gewond. In de meeste gevallen gaat het om lichte verwondingen. Omstanders zeggen dat de streekbus ter hoogte van het Olympisch Stadion... met hoge snelheid op de, op de tram reed. De voorkant van de bus is flink beschadigd. Er zijn veel ambulances ter plaatse. De Amstelveense weg is afgesloten tussen de A10 en het Stadionplein. Het immigratieschandaal in Groot-Brittannië lijkt de conservatieve partij geen grote electorale schade te hebben bezorgd. Dat blijkt na tellen van twee derde van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Labour hoopte van het schandaal bij de conservatieven te profiteren, maar dat lijkt niet te zijn gelukt. In Amsterdam hebben zich 29 kandidaten gemeld voor de opvolging van burgemeester Van der Laan. Onder de sollicitanten zijn negen vrouwen, heeft commissaris van de Koning Johan Remkes aan de Amsterdamse gemeenteraad laten weten. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in juli wordt benoemd. Op dit moment is Josias van Aartsen waarnemend burgemeester van Amsterdam. Eberhard van der Laan overleed vorig jaar juni. Bij een politieinval in een boerderij bij Steenbergen in Brabant zijn zware explosieven gevonden... Ook lag er munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens. De 54-jarige bewoner in Steenbergen is opgepakt. Het weer, de zon schijnt en het is tussen de 16 en 19 graden. Tijdens de dode herdenking... ZFM, verkeersupdate.